uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning, koningin Maxima en hun kinderen aan in Tilburg. Daar vieren ze Koningsdag. Ze lopen langs 13 verschillende plekken met thema's als cultuur, onderwijs en techniek. Het bezoek eindigt om 1 uur met een feest op het Piusplein... waar Tilburgers als Guus Meeuwis en Gers Pardoel optreden. Koningsnacht is over het algemeen rustig verlopen. Wel raakten in Breda drie mensen gewond toen een automobilist op hen inreed. De politie liet de man blazen. Hij had te veel gedronken. Uit de grote steden worden weinig of geen problemen gemeld. De Duitse bondskanselier Merkel zegt dat Groot-Brittannië zich geen illusies hoeft te maken over de brexit. In een zitting van het Duitse parlement zei ze dat de Britten niet moeten denken dat ze dezelfde rechten of zelfs betere rechten krijgen dan EU-leden als het land de Europese Unie eenmaal heeft verlaten. Volgens Merkel zijn alle lidstaten het erover eens dat Groot-Brittannië een buitenstaander wordt. Zaterdag is er een EU-top over de brexit, waarin alle lidstaten die overblijven het gaan hebben over de richtlijnen voor de onderhandelingen. Bij het vliegveld van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Volgens bronnen van persbureau Reuters heeft Israël een luchtaanval uitgevoerd op een wapenopslag van Hezbollah. De wapens zouden zijn geleverd door Iran, de grote vijand van Israël. Volgens de eerste berichten zijn er bij de luchtaanval geen doden gevallen. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, heeft vorig kwartaal de winst verdubbeld, maar de omzet is gedaald. Analisten hadden die schommelingen niet verwacht. Deutsche Bank is al lange tijd verwikkeld in financiële schandalen. Vorige week nog kreeg Deutsche Bank in de VS een boete van ruim 140 miljoen euro... wegens gerommel met valutahandel en gebrekkig toezicht. Het weer, vanochtend geregeld zon. Hier en daar valt in de kustprovincies een bui. Later vanochtend ook in het binnenland enkele buien met kans op hagel en onweer. Het wordt ongeveer 10 graden. Later vanmiddag in het noordwesten soms wat regen, maar in het zuidoosten blijft het vrijwel droog.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 Daar vieren ze Koningsdag. Ze lopen langs 13 verschillende plekken met thema's als cultuur, onderwijs en techniek. Het bezoek eindigt om 1 uur met een feest op het Piusplein... waar Tilburgers als Guus Meeuwis en Gers Pardoel optreden. Koningsnacht is over het algemeen rustig verlopen. Wel raakten in Breda drie mensen gewond toen een automobilist op hen inreed. De politie liet de man blazen, hij had te veel gedronken. Uit de grote steden worden weinig of geen problemen gemeld. De Duitse bondskanselier Merkel zegt dat Groot-Brittannië zich geen illusies hoeft te maken over de brexit... In een zitting van het Duitse parlement zei ze dat de Britten niet moeten denken dat ze dezelfde of zelfs betere rechten krijgen dan EU-leden als het land de Europese Unie eenmaal heeft verlaten. Volgens Merkel zijn alle lidstaten het erover eens dat Groot-Brittannië een buitenstaander wordt. Zaterdag is er een EU-top over de brexit. Bij het vliegveld van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Volgens bronnen van persbureau Reuters voerde Israël een luchtaanval uit op een wapenopslag van terreurbeweging Hezbollah. De wapens zouden zijn...